Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De president Assad vindt het akkoord voor een wapenstilstand dat vorige week werd gesloten onwerkbaar. Hij betwijfelt of een staakt het vuren in Syrië binnen een week kan worden ingevoerd, zoals is afgesproken. En vindt bovendien dat een wapenstilstand alleen kan worden overeengekomen met een ander leger, maar niet met terroristen. Ook is onduidelijk wat de sancties zijn als partijen zich niet aan het staakt het vuren houden, zegt hij. Assad reageerde voor het eerst op het akkoord dat 17 landen, waaronder Rusland en de VS, voor vorige week sloten in München. De Hongaarse premier Orbán wil dat er bij de grens van Macedonië en Bulgarije een nieuw hek wordt gebouwd om Europa te beschermen tegen de toestroom van vluchtelingen. Tijdens de Europese immigratietop in Praag zei hij geen vertrouwen meer te hebben in Griekenland. Ook met Europese hulp lukt het dat land niet om de toestroom het hoofd te bieden, zegt hij. Macedonië en Bulgarije waren ook aanwezig bij de top. De twee landen lijken wel iets te zien in het Hongaarse plan. Het voorstel van Orbán is controversieel. Zo werd het niet opgenomen in de slotverklaring, maar op een persconferentie na afloop leken ook Polen en Slowakije zich achter het plan te scharen. De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, waarschuwt voor een definitieve breuk tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Eind deze week moet er in Brussel een overeenkomst worden gesloten om een zogeheten brexit te voorkomen. Als de onderhandelaars niet voorzichtig genoeg zijn, is het gevaar van een breuk reëel, zegt Tusk. Het Metropoolorkest heeft een Grammy gewonnen. In de categorie Hedendaags Instrumentaal werd het album Silva tot beste verkozen. De plaat werd opgenomen met de Amerikaanse jazzformatie Snarky Pappy. De chef-dirigent van het orkest, Buckley, noemt het een van de meest spectaculaire albums die het Metropoolorkest ooit heeft gemaakt. Het was de zeventiende keer dat het Metropool werd genomineerd voor een Grammy en het is de derde keer dat ze er daadwerkelijk eentje winnen. Het weer, het is helder, het koelt af tot onder het vriespunt. In het oosten kan het min 7 graden worden. Hier en daar kan wat mist ontstaan, maar die lost morgen snel weer op. Het is dan flink zonnig bij een graad of 4.